9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft zich gebaseerd op oude cijfers... toen eind vorig jaar werd verteld dat de energierekening nauwelijks zou stijgen. Zaterdag meldde het CBS dat huishoudens dit jaar gemiddeld 334 euro meer kwijt zijn aan gas en elektra. Staatssecretaris Keizer deed zo'n hoge stijging in december nog af als bangmakerij. Maar nu blijkt dat ze uitging van oude cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving uit 2017. Het rekenbureau blijkt vorig jaar geen tijd te hebben gehad... voor de jaarlijkse voorspelling van de prijsontwikkeling. De Tweede Kamer is verbaasd. Onder meer PvdA, VVD en GroenLinks willen uitleg van het kabinet. In Nijmegen zijn vannacht zeven auto's uitgebrand. De politie denkt dat de branden zijn aangestoken... want de auto's stonden verspreid over een parkeerplaats. Het is niet de eerste keer dat er in Nijmegen auto's uitbranden. Dit jaar gingen er al 30 auto's in vlammen op. De gemeenteraad in Tilburg houdt vast aan de schadevergoeding van 7000 euro... voor medewerkers van een NS-werkplaats. Ze werden daar jarenlang blootgesteld aan het kankerverwekkende chroom 6... tijdens het schuren van treinen. De vergoeding is voor iedereen die tussen 2004 en 2012 in de werkplaats heeft gewerkt... ongeacht hoe lang en of ze klachten hebben gekregen. Mensen die ziek zijn geworden krijgen een extra vergoeding... maar de ex-medewerkers vinden het bedrag te laag. Ze eisen een bedrag tussen de 20 en 40.000 euro. 16 Amerikaanse staten hebben een rechtszaak aangespannen... tegen het uitroepen van de noodtoestand aan de grens met Mexico. President Trump deed dat eerder deze week... zodat hij buiten het congres om geld kan vrijmaken... voor het bouwen van een muur langs de grens. Onder andere New York en Californië zijn het daar niet mee eens. In het congres is afgesproken 1,4 miljard dollar vrij te maken voor de muur... maar Trump wil minstens het dubbele. Het weer vanochtend hier en daar zon. In de middag in het binnenland kans op regen. Temperatuur tussen 9 en 11 graden. Morgen bewolkt met in het noorden wat regen. Vanaf donderdag weer droog en wat warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Ik moet viraal gaan, damn, ik moet viraal gaan. Are you a rich man? Are you a rich man? Moela moes, rare met een shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan met dotcom. Ogenlaag Hongkong, zonder navigation, pull-up zonder tom-tom je moet viraal gaan. Als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan. Pull up in de X6, pak die MX6, jij dit een X6. Had ik eens kunnen voelen waar de loop is. Kunnen samen schieten, kijken weer in dat dood is. Mannen blijven zoeken waar die kook is. Rijden nog die focus, hebben wel uw focus. Zijn nog tussen Jalas en die rokers. Fok niet met die jokers, Wil je op die motors. Ik veer ik bro die money uit verveling. Wacht op die verdeling, prik je aan je tweeling.